Zes uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Veldhoven woedt een grote brand bij een autobedrijf. De brand ontstond even na half vijf en werd snel groter. Volgens de brandweer zijn omwonenden in veiligheid gebracht. Op sociale media melden inwoners van Veldhoven... dat bij de brand ook knallen te horen zijn. Mogelijk liggen er bij het autobedrijf gasflessen opgeslagen. Brad Kavanaugh is beëdigd als rechter van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Dat wordt gezien als een groot succes voor president Trump... Door de beëdiging zijn de conservatieve rechters in het Hoge Rechtshof in de meerderheid. Tegen de benoeming van Kavanaugh werd afgelopen dagen fel geprotesteerd... omdat hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Bij Permanent is een politieauto met twee agenten tegen een boom gereden. Een van de agenten raakte zwaar gewond. Hij moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. De andere agent had lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie in Turkije denkt dat een prominente Saoedische journalist is vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Dat meldden Turkse overheidsbronnen aan persbureau Reuters en de Washington Post. De journalist Jamal Khashoggi wordt sinds dinsdag vermist nadat hij het consulaat in Istanbul was binnengegaan. Hij geldt als criticus van de Saoedische regering. In Congo zijn op één dag vijf nieuwe ebola-besmettingen geregistreerd. De patiënten wonen allemaal in een stad bij de grens met Oeganda en Rwanda. In dat gebied zijn veel mensen op de vlucht voor etnisch geweld... waardoor het dodelijke virus zich makkelijk kan verspreiden. Ook vertrouwen veel inwoners de vaccinatiecampagne niet. PSV heeft ook zijn achtste duel in de eredivisie gewonnen. De koploper won thuis in Eindhoven met 4-0 van VVV Venlo... Pek Zwolle won thuis met 2-0 van Excelsior en ADO Den Haag versloeg thuis FC Groningen met 1-0. De Graafschap verloor in eigen huis met 5-0 van Herenveen. Het weer in de ochtend trekt de regen weg en later komt de zon steeds vaker tevoorschijn.